Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Iraanse troepen hebben militaire doelen op de Golanvlakte. Dat meldt het Israëlische leger. Israël heeft daarop teruggeschoten. De meeste Iraanse raketten zijn volgens Israël onderschept. De rest zou minimale schade hebben aangericht. Aan Israëlische zijde zijn geen slachtoffers gevallen. Iran nam met de aanval wraak op een raketaanval gisteren op een militaire basis in Syrië. Volgens Iran zit Israël achter die aanval, maar Israël ontkent. Een zware explosie in de actieve vulkaan op het grote eiland van Hawaii... kan een voorbode zijn van nieuwe explosieve vulkaanuitbarstingen. Dat zeggen Amerikaanse geologen. Als lava in de krater in aanraking komt met het grondwater... dan kunnen stenen kilometers hoog de lucht worden ingeslingerd. Ook kunnen er enorme aswolken ontstaan. Sinds vorige week zijn 36 gebouwen vernield... en hebben 2000 mensen op Hawaii hun huis verlaten. Er is wel degelijk bewijs dat Marco Kroon is ontvoerd in Afghanistan. Dat zegt zijn advocaat Knoops. Die heeft inzage gekregen in een document waarin Kroon zijn ontvoering meldt. Daarin staat dat hij is aangehouden door gewapende mannen... die zich uitgaven als lokale politieagenten. De Volkskrant meldde eerder dat Defensie geen enkele onderbouwing heeft gevonden... voor de uitspraken van major Kroon. In de playoffs voor de Europa League heeft Heerenveen met moeite van FC Utrecht gewonnen. Het werd 4-3. Utrecht kwam terug van een 3-0 achterstand. Onder meer door twee eigen doelpunten van de Vriezen. Eerder op de avond verloor ADO Den Haag thuis met 5-2 van Vitesse. De winnaars van de twee duels spelen tegen elkaar... om het laatst overgebleven ticket voor de Europa League.